van der Zalm met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvormen in debatten. Aanleiding is het dreigement gisteren van Forum voor Democratie Kamerlid Van Van Houwelingen... aan het adres van D66-collega Sjoerdsma. Na een woordenwisseling zei de FVD'er dat Sjoerdsma zich voor een tribunaal moet verantwoorden... vanwege het coronabeleid. In Sudan zijn zeker 15 mensen omgekomen bij protesten tegen de staatsgreep van het leger. Dat melden artsen in het land. De slachtoffers zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. De politie ontkent dat er gericht op betogers is geschoten. In het hele land gingen duizenden mensen de straat op. Ze eisen het vertrek van de militaire leiders. Een familielid van de medewerker van R. Kelly moet acht jaar de cel in... omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de Amerikaanse zanger heeft geïntimideerd. Hij stak vorig jaar zomer een auto in brand om de getuige het zwijgen op te leggen. R. Kelly werd in september schuldig bevonden aan gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf. En bij de internationale tennisbond WTA groeien de zorgen om de spoorloze Chinese tennisser Peng Shuai. Vooral nu er een verklaring van haar is opgedoken waarin ze zegt dat ze veilig thuis zit. De bond gelooft niet dat Peng hier zelf achter zit. Er is al een tijdje niets meer van de tennisser vernomen... nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik had beschuldigd. In Groningen is gisteravond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied... hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. Ook luiden kerken de klokken. Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. En alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dit verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het weer, het is vandaag op de meeste plekken bewolkt. Ook kan er af en toe een spatje regen vallen.